Ze was 84 jaar. Pia Beck begon haar carrière kort na de bevrijding als pianiste en zangeres in het Miller Sextet. Een paar jaar later begon ze een eigen combo. naar eerste compositie, Pia's Boogie, werd een hit. In de jaren 60 emigreerde ze naar Spanje... waar ze samen met haar vriendin een pianobar begon. Zes jaar geleden nam ze afscheid van het grote publiek... met een jazzconcert in Hilversum. Pia Beck overleed aan hartfalen. Gezinnen en bedrijven gaan de komende jaren meer betalen voor energie. Dat is volgens het kabinet nodig om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. Minister Van der Hoeven heeft er een brief over naar de Kamer gestuurd. Volgens Economische Zaken zal het de eerste jaren om een paar tientjes gaan... maar vanaf 2016 kunnen de bedragen oplopen. Gezinnen en bedrijven kunnen dan tussen de 150 en 300 euro per jaar duurder uit zijn. Het kabinet wil het geld gebruiken voor investeringen in duurzame energie. In Hellevoetsluis woedt een uitslaande brand in een appartementencomplex... dat is gevestigd in het voormalige marinehospitaal. Iedereen is op tijd in veiligheid gebracht. Het gebouw is gedeeltelijk ingestort en kan als verloren worden beschouwd. Ook gebouwen in de omtrek worden door het vuur bedreigd. De brandweer probeert te voorkomen dat de vlammen overslaan. Over de oorzaak van de brand in Hellevoetsluis is niets bekend. Bij een ongeluk op een kanaal bij Oberhausen is een 58-jarige stuurman uit Rotterdam omgekomen. De stuurhut werd van het, van het schip afgerukt toen het de onderkant van een brug raakte. De stuurman viel in het water en verdronk. De kapitein, ook uit Nederland, raakte zwaar gewond. Het schip was leeg. Het weer, vallen buien. In het noordwesten soms met onweer. In het zuidoosten blijft het grotendeels droog en schijnt af en toe de zon. Het is een graad of 10.